Nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. In Syrië is een Belgische journalist omgekomen. De Arabische zender Al Arabiya meldt dat Yves de B. omkwam... toen hij verslag deed van de gevechten tussen het leger en de opstandelingen in Aleppo. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de B nog niet bevestigen. Wel circuleert op Facebook een foto van wat zijn stoffelijk overschot zou zijn. In een begeleidende tekst staat dat hij werd doodgeschoten door een sluipschutter van het leger. In Zimbabwe zijn president Mugabe en premier Tsangirai het eens geworden over een nieuwe grondwet. Daarmee komt een eind aan een maandenlange strijd tussen de twee en komen verkiezingen dichterbij. Mugabe en Tsangirai vormden in 2008 samen een regering om een eind te maken aan de onrust in Zimbabwe. De twee spraken af dat ze samen zouden werken aan een nieuwe grondwet. Er komt een onderzoek naar de voormalige Griekse minister van Financiën, Papa Constantinou. Hij zou hebben gesjoemeld met de lijst van Grieken die een bankrekening hebben in Zwitserland. Uit het onderzoek moet blijken of hij heeft opgedragen drie familieleden van de lijst te laten verwijderen. Op de lijst staan de namen van 2000 Grieken die de belasting hebben ontdoken. Rond deze tijd wordt het eerste deel van het geruchtmakende interview van Oprah Winfrey met wielrenner Lance Armstrong uitgezonden. Het interview werd eerder opgenomen. Oprah Winfrey liet na de opname weten dat Armstrong tijdens het gesprek bekend... dat hij verboden prestatieverhogende middelen heeft gebruikt om de Tour de France te winnen. De zeven toerzegens van Armstrong werden hem eerder afgenomen... nadat uit een rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA... was gebleken dat Armstrong jarenlang doping had gebruikt. Het interview is in Nederland te bekijken via de digitale zender TLC... en te volgen via het live blog op nos.nl. Het weer, veel bewolking.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 Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot ochtends laat niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks Maar ik focus op mijn meisje, meisje Zij dansen op de maat, maar Hou maar in de gaten al een tijdje, tijdje Maar wie zijn die boys om de heen?